完 leven wij een sprookje zijn. Mijn liefste, mijn hart is opgetogen. Als sterren, zo schitterend zijn je ogen. Ik kan toch zonder jou niet leven geen andere kan. Ik liefde geven. Vannacht, als de bloemen dromen, zullen wij samen zijn bij het licht der maan. Vannacht zal ik tot je komen. Een een liefdesmelodie. Amen.